Dit is twee uur Muziek Boulevard. Voor Zandvoort en de regio. Met eh, lokaal nieuws, maar ook bijzonder nieuws. Zoals een doodgeboren baby weer springlevend. Huh? Dat en meer straks. Maar eerst weer een zomerzit. Dit is Ozone. En dat past ook alweer een beetje bij het carnaval, hè?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 Vroeger Casip. Baby, come home with me. Big World. En wat er nu toch weer is gebeurd? Een doodgeboren baby wordt weer springlevend. Artsen in Engeland hebben een onwaarschijnlijk mi mirakel verricht. Nadat een dodige baby werd geboren, werd het meisje door de artsen alsnog tot leven gewekt. En vervolgens werd hij die eh, dagen ingevroren om hersenbeschadiging te voorkomen. Negen maanden later maakte de kleine Ella het wonderbaarlijk goed. Nou, dat, dat is toch wel even knap, hè? Een ontzettende mooie plaat van de Counting Crows. In samenwerking met Bluff.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 Ik ga er stiekem tussenuit. Een lucht weg naar een nieuwe begin. Ik neem Spanje als besluit. Johnny's. We gaan even dus snel inhaken. En 1, 2, 3, 1, 2, 3. En wie hebben wij vanavond voor u meegenomen? Niemand minder dan DJ Maurice. En wat hebben een punt gemaakt, dus ze hebben een punt gemaakt. En echt bizar nieuws. Een vrouw rijdt 55 kilometer mee op een motorkap. Een Californische vrouw heeft onvrijwillig 55 kilometer meegereden op de motorkap van, haar, eh, van de auto van haar man. Het voertuig bereikte tijdens de rit snelheden van 160 kilometer per uur. Dat eh, de vrouw probeerde te verhinderen dat haar 36-jarige man achter het stuur kroop terwijl hij onder in de invloed was van drugs. Dus om haar man eh, te weerhouden ging ze, maar op, eh, sprong ze zo op de motorkap. Maar de drugsgebruiker of de man, ja, dat boeide niet. Die scheurde gewoon weg. En na 55 kilometer bedacht hij eindelijk, nou, laat ik maar eens stoppen. Jongen, jonge, jonge, jonge. Het is nog niet te geloven, Maar goed, het, het kan toch blijkbaar. Het kan toch? En eh, nou, natuurlijk nog veel meer hits, maar ook carnaval hits. En zo ook van, uh, van, van, ja, hoe heet die ook alweer? Hè? Die ene, die ene. Een echte carnaval hit. Hey jongens, de obers hebben pauze stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, die springen we een uit de band. Kom opa, schiet eens uit de sloffen. En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit je schoenen. je gaat van schrik Markkinen. En eh, sommige mensen kunnen echt niet tegen concurrentie. Zo ook een chef, de eigenaar van een pizzeria in de buitenwijk van de Amerikaanse stad Bolivia wordt ervan uh, eh, verdacht levende muizen te hebben uitgezet bij concurrerende eetgelegenheden. Dat meldt een functionaris van de plaatselijke politie. Nicolas, eigenaar van Nina's Bella Pizzeria, werd maandag gearresteerd. De baas van het eh, nabijgelegen restaurant Verona Pizza had de politie gebeld nadat hij had gezien dat hoe zijn concurrent met een tas het toilet was binnengelopen en met lege handen weer uitkwam. De agenten troffen een tas met muis aan en voetstappen op de wc-bril. Eh, kennelijk had, eh, had hij dus eh, geprobeerd knaagdier weg te stoppen boven het plafond. En bij een andere pizzeria werd eveneens door de politie een tasje met muizen gevonden. En ja, hij wordt dus aangeklaagd voor ehm, diermishandeling. Maar ook nog eens voor wangedrag. Nou, sterkte. Nu verder met carnaval. Ook even van de gebroeders Ik heb een toeter op mijn waterscooter. felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. somewhere to be Somewhere Only We Know. Somewhere only we know. Somewhere only we know. En eh, ja, Twitter heeft goede en slechte kanten. Dat blijkt wel weer uit dit verhaal, want uh, Jody Benal, die eh, zou dood zijn gegaan. Althans, dat, dat melden mensen op hun, op hun Twitter uh, ja, toen eh, de, de chef entertainment van de Telegraaf... die twitterde dus afschuwelijk. Zwitser, Zwitsers persbureau meldt dat Jody Bernard zou zijn overleden... na een snowboardongeluk. Goed, niet echt slim. Maar uh, Jody Bernal reageerde al snel op zijn Twitter en zei... Wow, wat is dit voor een zieke grap. Ik krijg allemaal telefoontjes van vrienden en familie... die gehoord gelezen hebben dat ik dood zou zijn. Nou ja, goed, hij is dus, hij is dus niet dood. Hij is nog springlevend. Ik denk dat heel veel mensen hun baan, echt een baan nu hebben en denken van, dat wil ik ook. Namelijk het salaris van de nieuwe Philips basis elke maand 10 miljoen. Nou, dan moet je toch voor rond kunnen komen, You don't have a play about the choke.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 dat hij met zijn voertuig de toegangsdeur van het stadhuis heeft vernield. Een ruit van de deur sneuvelde, zo heeft eh, de politie zaterdag bekendgemaakt. Een volderrek in het eh, Bredaanse gemeente moest het als eerste ongelden. Toen een medewerker van de gemeente een harde klap hoorde... bleek de 53-jarige... Eh, Brede, Bredenaar al gevlogen. Korte tijd later stond de man opnieuw in het gemeentehuis. Hij vertelde boos te zijn om zijn uitkering. Toen een gesprek met de medewerking niet naar bevrediging eh, van de scooter uh, verliep... werd hij nog woedender en ging, en ging er opnieuw vandoor. Hij reed vervolgens meerdere keer tegen de toegangsdeur aan en werd opgepakt. Tijdens het verhoor vertelde de scootermobiel dat hij, dat hij zijn verhaal had willen doen bij de gemeente maar dat het desbetreffende loket dicht was. Daardoor werd hij zo boos dat hij het folderrek vernielde, de deur molesteerde... en eh, nee, het was niet met opzet, maar de man vertelde dat hij het in paniek deed. De politie heeft het proces verbaal gemaakt en tegen de uh, Bredenaar is ook nog eens aangifte gedaan van de gemeente.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 Moet je zelf maar even checken op YouTube. En dan denk ik dat je het wel kan beamen. En zoals wel bekend, Phil Collins gaat stoppen met zijn carrière. Alleen hij biedt ook nog eens zijn excuses aan. Nadat Phil Collins het definitieve einde van zijn muzikale carrière aankondigde, heeft hij ook direct zijn excuses aangeboden voor zijn succes. Het spijt mij dat alles wat ik deed zo succesvol was. Dat was zeker niet mijn bedoeling. Dus het verbaast me ook niet dat er mensen zijn die een hekel aan me hebben. Goed, nou dat is... Uh, eh, jongen hoor. Dit is You Got The Love. de Muziek Boulevard, zondageditie. En straks zondag in Kennemerland. En ja, voor mij is het tot de volgende keer. Maar sowieso tot woensdag. Van 5 tot 6, hè. Zeker luisteren. En tot de volgende keer.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 Ook in enkele andere plaatsen wordt strijd geleverd. Beide partijen claimen successen, maar het is niet goed vast te stellen wat waar is en niet waar. Zo zegt de regering dat de rebellen in de stad Zawiya, vlakbij Tripoli, zijn verslagen, maar die spreken dat tegen. De opstandelingen zeggen dat ze vanuit het oosten willen optrekken naar Tripoli. Om de hoofdstad te bereiken moeten ze honderden kilometers overbruggen. Een van de struikelblokken onderweg is Sirte. De geboortestad van Gaddafi lijkt stevig in handen van de regering. De rebellen moeten Sirte innemen om verder te kunnen. De Libische regering heeft op de staatstelevisie een aantal belastingverlagingen afgekondigd... naar eigen zeggen vanwege de grote Libische overwinning op terroristische bendes. Zo is de importbelasting op de belangrijkste grondstoffen voor voedsel afgeschaft... en hoeft er geen btw meer te worden betaald. De rebellen die delen in het oosten van Libië in handen hebben... zeggen dat ze voorlopig nog voldoende voedsel en medicijnen hebben. Ze hebben een voorraad die genoeg zou zijn voor drie tot vier maanden. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen. Daarbij is een man om het leven gekomen. De man probeerde op de rijdende trekker te klimmen via het verbindingsstuk met de prauwwagen, maar hij gleed weg. De man kwam vervolgens onder de wielen van de wagen. Hij is ter plaatse overleden. De trekker was op weg naar een optocht